ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer naar het noorden is nog flink ontregeld. Het komt doordat iemand gisteravond bij Zwolle koper probeerde te stelen op het spoor. Volgens ProRail is er geen koper meegenomen, maar er is wel flinke schade. En dus rijden er geen treinen tussen het Harde en Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad. Het duurt zeker tot het begin van de middag, zegt ProRail. We moeten goed weten hoeveel er kapot is. Dan moeten we dat herstellen. Dan moeten de juiste mensen ook voor, eh, voor zijn. Hè. We zitten helaas met, eh, met eh, schaarste op de arbeidsmarkt. En we willen dat alles ook weer veilig is. Dus we gaan ook testen als we het denken te hebben gemaakt. Want dit zijn kabels die we nodig hebben om de veiligheid op het spoor te kunnen garanderen. Dus ehm, we moeten eerst zeker weten dat het goed is voordat we weer treinen overheen kunnen laten rijden. Degene die het koper wilde stelen is opgepakt. In Florida is vannacht gepraat over een plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Onderhandelaars uit dat land zaten onder meer aan tafel met de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Ze probeerden zoveel mogelijk aan het Amerikaanse 28-puntenplan te wijzigen... voordat er weer met de Russen wordt gepraat, vertelt correspondent Christian Power. Dan gaat het onder meer om het opgeven van de Donbass... inclusief het gedeelte dat de Oekraïners nog in handen hebben... en het opgeven van NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne in de toekomst. Nou, eh, er wordt dus wel gesproken over vooruitgang maar eh, zeggen bronnen tegen CNN in ieder geval dat het eh, te precair is, te gevoelig is... om te zeggen op wat voor vooruitgang het dan precies gaat. Volgende week gaat er een Amerikaanse onderhandelaar naar Moskou... om met de regering daar te praten. Je hebt het misschien al voorbij zien komen gisteravond of vanochtend. Beelden van enorm veel vuurwerk tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Groningen. Dat werd afgestoken door een deel van de harde kern van de Amsterdammers. Actie van de F-side. Nijhuis stopt de wedstrijd direct Sporters worden gecontroleerd als ze het stadion binnenkomen. Maar volgens deze veiligheidsexpert lukt het dus toch om dingen mee te smokkelen. Bij fouillering wordt het dan altijd bijvoorbeeld bij, eh, bij de edele delen geplaatst. Dat je daar, eh, daar mag je niet fouilleren, dus dan kan het uh, eh, onontdekt naar binnen. maar als het echt over dit soort grote hoeveelheden gaat... hebben we bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat het gewoon met tassen en al over hekwerken wordt gegooid. Of dat, dat het voor de wedstrijd ergens verstopt wordt. Ehm, en dat je op die manier natuurlijk iets binnen kan krijgen. De wedstrijd Ajax-Groningen wordt morgenmiddag uitgespeeld zonder publiek. Dan nog het weer. Eerst droog, in het oosten wat zon.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 And make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine. And when it hits your head. Okay then, back to base heads. Dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. The R-U-D-E-B-O-X. Up your jack, see you split your gex. Sing a song of Semtex. Semtex. Pocket full of Durex. Durex. Body full of Mandrax sex? Are we gonna have sex? Yes. See you where your knee sucks. Oh. Back to the jukebox. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind? There's only one thing you will find. I got one design and that's to bump until you drop. Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake your why you so nasty? Boss. To the root box. Cause you so nasty. Boss. Shaky root box. Why you so nasty? Okay, then back to spaceship. Take both pills. Fuck the matrix. Jack those jills. Shaky playtex. Rock free stripes. Not the A-sex. A-D-I-D-A-S. Old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this level fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk stop Know what's on my mind It's only one thing you will find I got one design And that's to bump until you drop box, To the roof box Cause you so nasty box, Shake your roof box Why you so nasty box, To the roof box Cause you so nasty box, Shake your roof box Why you so nasty okay, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your root box your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to walk you to the stop. Know what's on my mind, it's only one thing you will find. I got one design, and that's to bump it till you drop. Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. shake your roof box. Why you so nasty? Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. shake your roof box. Why you so nasty?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 De NS zet bussen in op deze routes. de enige omreisroute tussen Amersfoort en Barneveld... is vanochtend ook nog een seinstoring ontstaan. Het AIDS-fonds ziet nu de gevolgen van het grotendeels stopzetten... van de Amerikaanse financiering voor HIV- en AIDS-bestrijding. In een lokale kliniek in Oeganda werd de afgelopen tijd... een kwart van de baby's HIV-positief geboren. Vandaag begint het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Suriname. Ze zijn vannacht aangekomen in het land. De komende dagen ontmoeten ze nazaten van tot slaafgemaakten en inheemse gemeenschappen. Het weer eerst droog en vooral in het oosten ook zon. Vanmiddag soms regen bij 5 tot 7 graden. Dit is ZFM. zilver en bonen in schouw. Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als Joko no's rauw.